uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Duizenden mensen rijden rond met een ongeldig rijbewijs. Het gaat om mensen die regelmatig met te veel drank of drugs op in de auto zijn gestapt... of die volgens onderzoek niet meer geschikt zijn om te rijden... zoals ouderen met dementie. Ze hadden hun rijbewijs eigenlijk moeten inleveren... maar hebben dat nooit gedaan, zegt het CBR. Alleen al sinds 2016 is door het CBR van meer dan 5000 mensen vastgesteld... dat ze ten onrechte nog een rijbewijs hebben. De Amerikaanse justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar seksueel misbruik in zeker zes bisdommen in Pennsylvania. Zijn voor het eerst dagvaardingen verstuurd. De juridische stappen volgen op een rapport dat in augustus werd gepresenteerd... en waaruit bleek dat zo'n 300 priesters in Pennsylvania... sinds de jaren 60 meer dan duizend kinderen hebben misbruikt. De kerkleiding in de bisdommen probeerde dat misbruik jarenlang te bagatelliseren en toe te dekken... maar heeft nu toegezegd mee te werken. Bij een overval op een restaurant in Hogeveen is gisteravond iemand om het leven gekomen. Mogelijk is het de eigenaar van het restaurant. Maar de politie wil dat niet bevestigen. Over wat er daarna is gebeurd is nog veel onduidelijk. Na de overval zou vlakbij het restaurant in Hogeveen... een auto frontaal tegen een muurtje zijn gebotst. Ooggetuigen zeggen dat op de achterbank van de auto veel geld lag. Bij de botsing is in ieder geval een gewonde gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek de snelweg A28 tussen Zwolle en Groningen is een ongeluk gebeurd... waarbij vier vrachtwagens betrokken zijn. Op de weg is een ravage ontstaan. Eén kant ligt vol met post uit een van de vrachtwagens... en de andere kant met bieten. De snelweg is bij Assen zeker tot vier uur vanmiddag in beide richtingen dicht. Het weer dan nog. Vanochtend nog kans op mist. Later vandaag geregeld zon en 15 tot 18 graden. In het weekend verandert er weinig. Volgende week wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Flinke vertraging in Noord-Holland op de A7 van Horen naar Zandam bij Purmerend Noord, 11 kilometer door bergingswerkzaamheden. Het verkeer kan al langs over de vluchtstrook, maar dat kost je wel een uur extra. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen is bij de Wijkertunnel nog altijd afgesloten door bergingswerkzaamheden.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 Well, I know it's a shame I can't think of your name I remember your smile I don't ordinarily drink with strangers terribly far from home. Like my dress, I must confess it's very old. But it's simple and neat, it's just right for the heat. Save my furs for the cold. I don't smoke them but I'll have one. It might be fun. It's very old. But it's simple and neat. It's just right for the heat. Save my furs for the cold. A cigarette just a guy that stopped to buy. Goedemorgen luisteraars, eh, welkom bij CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auko B. Ja, een beetje onverwachts, vervanger van Charles, maar dat kan allemaal tegenwoordig. Hè. Je zal het dus moeten doen met de muziekkeuze van Auko vanochtend. En wat betekent dat? Ja, dan zit oud en nieuw door elkaar. We begonnen met een oude, maar dit klinkt meteen lekker. Dit is de, eh, de, groep Blue Martini Jazz. Something Cool van een CD uit eh, The Night We Call A Day... En ja, mooie muziek is dat. Vond het leuk om te draaien. En eh, ja, zeker op deze zondag, een, een, dag in oktober. En toen kwam ik eigenlijk op het idee om ook iets van Jim Hall te draaien. Jim Hall, een bekende gitarist, die heeft ooit de oktober song op de plaat gezet. Dat vind ik wel passen nu. Oktober. van Jim Hall. Oktobersong is een heel lang nummer. Ik zie dat het 6,42 duurt. Dat vind ik toch een beetje te veel van het goede. Voor deze rustige klanken. Maar dan kom ik automatisch bij een nummer dat heet September Colors. Komt van een cd'tje dat heet Routeplanner van Michael eh, Banabila met uh, eh, Mete Erker. En dat is een saxofonist. En dat is een aardige cd geworden. Eens even kijken of ik die zo gauw kan vinden. Hier heb ik hem. September Colors. Ja, het is natuurlijk al oktober en nu zijn de kleuren eigenlijk op zijn mooist. Als je s morgens richting Zandvoort rijdt en dan zie je de bomen... Ja, die toch echt redelijk aan het verkleuren zijn. Van groen naar geel, bruin, beetje rood soms. September Colors. moois kwam van de cd, uh, eh, Route Planner cd uit 2011. En dat was uh, Michel uh, eh, Banabila en Mete Erker, een bekende jazz-saxofonist. Prachtige cd, zeer de moeite waard. ja, dan gaan we toch even wat terug in de tijd. Kom ik bij een van mijn zangeressen waar ik ook een fan van ben. Julie London, heel bekend nummer. just to prove you. terecht bij een andere zangeres. Er zitten nogal wat vocalen in vandaag, omdat het allemaal onverwacht was. Carmen Cuesta, The Shadow of Your Smile. En een beetje Zuid-Amerikaanse klanken. shadow of your smile van eh, eh, Carmen Cuesta, The Shadow of Your Smile. En op de gitaar natuurlijk haar eh, echtgenoot Chuck Loop. Die volgens mij een jaar of wat geleden overleden is. Volgens mij juli vorig jaar, dacht ik, ooit gelezen te hebben. Mooie muziek. En wat past daar dan bij? Ja, dan dacht ik, dat hebben we in Nederland ook nog een zangeres. En die heet Suzanne Raya. Dacht ik, Spaanse afkomst. Hij heeft een, in 2017 een prachtige cd gemaakt een cd getiteld Windrose. En daar staat dit nummer, Again Love. Beetje in het volle van Carmen Cuesta. Tantas canciones hablan quise contar algo fuera de ti. Solo salieron versos sin a ti. Quise escribir historias de la vida actual. Mis ganas se burlaron otra vez. Perdí mi recordándote. tan bonita como tú. Mis musas se impacientan al roce de tu piel. como evitar tu dulce inspiración? Sucumbe infiel al clásico cliché. Canción protege ensayo agudo son de fiesta. Cambio climático, bitácora de tren. Tú eres mi excusa para improvisar los versos más sencillos only you was Susanne Raya met dat prachtige nummer Again Love eh, van de cd Windrose. Ja, dit is toch wel muziek die bij dit weerbeeld past. Hè? En we mogen de orkaan Leslie wel dankbaar zijn. Want door Leslie begreep ik dat eh, het slechte weer in Engeland naar het noorden gedreven is. En dat wij hier de komende dagen nog weer temperaturen houden van boven de 20 graden. Dus kan niet op. Fantastisch toch? Eh, een pianist die heel erg hot is in Amerika. En zijn naam is Bill Charlap. Bill Charlap trio. Vorige week heb ik iets gedraaid van de nieuwe cd van Tony Bennett en Diana Krall. En daar vormde Bill Charlap ook weer de begeleiding. Maar dit is van zijn eigen cd, Bill Charlap. Eens even kijken waar ik die neergezet had. Bill Charlap trio, Uptown, Downtown. Van de gelijknamige cd 2017. fantastische pianist, die Bill Charlap. Eh, iets heel anders. Een Duitser, een Duitse zanger. Ik weet niet of je wel eens van hem gehoord heeft. Zijn naam is Thomas Quasthoff. Uh, volgens mij is het eigenlijk een, eh, een, een bas-bariton. Volgens mij opera-muziek en alles. maar hij heeft ook jazzmuziek gemaakt. En onder andere een cd'tje. Even kijken welke. Ik, ik vind dit een leuk nummer. Short People, Randy Newman Song. Tell It Likes It. Cd 2010. Thomas Kwasthoff, Short People. Short people got no reason. Short people got no reason. Short people got no They got such as I. All men are brothers until the day they die. It's a wonderful world, short people got nobody. Short people got nobody. Short go beep, beep, beep. They got little voices going beep, beep, beep. They got rubber little fingers and dirty little minds. They're gonna get you every time. Don't want no shore. They got little cars going beep, beep, beep. They got little voices going beep, beep, beep. They got rubber little fingers and dirty little minds. They're gonna get you every time. van de cd Tell It Like It Is. Cd in 2010. Goede zanger, mooie muziek. Allemaal jazz sounds. en eh, dit nummer, Short People, Randy Newman, dacht ik oorspronkelijk. Maar ik kwam ook nog een herinneringen van eh, Maartje Meijer... met eh, de uh, New Amsterdam Voices, een a cappella groep... die dat ook op een fantastische manier deed. Als je dat nog eens wilt terugzien, dat nummer... kan je het zo opzoeken op YouTube. Maartje Meijer, Short People, staat er ook op. Uh, we, hebben al eh, verschillende hotshots gehad vanavond, van, eh, vanochtend. Maar ik heb er nog één klaarstaan. Paul Simon van zijn laatste cd'tje. Uh, in The Blue Light cd 2018. The Teacher, bekend nummer van Paul Simon. Maar op gitaar Bill Frisell. Een beetje Spaanse klanken. once was a teacher of great renown, whose words were like tablets of stone. To navigate the sea of sadness, to shield the fragile mind from madness, gather your goods and follow me, as all around you perish. Well, I was only a child of the city. My parents were children of immigrant stock. So we followed as followers go over the mountain with a napkin of snow and ate the berries and roots that grow along the timberline. Deeper and deeper, the dreamer sleeps on a quilt of stars. It's cold the forests and the fields. The other half sucked all the moisture from the clouds. And we, like fools, were amazed by the power of his appetite. followers fate are the remnants of charred photographs cd van eh, Paul Simon. En op die cd spelen toch wel heel veel jazzmuzikanten mee. Als ik zo het rijtje zie, ik zie de hele bekende staan. Winton Marsalis, eh, Bill Frissel, Jack, de dus Jonnet. Eh, nou, ik kan de hele lijst nog als ik het voorlezen. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. de laatste cd van Paul Simon. Meer, meer, meer dan de moeite waard. Ehm, dan gaan we dus naar wat andere muziek. Miss Wonderful. En gespeeld door Ted Weems en zijn orkest van de cd From Saturday Night Till Sunday Morning. Nou, dat weet ik het wel. Miss Wonderful. Some angel child, Miss Beautiful You. You're just the right age. Stay out at night age. You've got the gold that fellows go for. I'll be your king. You're wonderful. Give you a ring. That's wonderful. You're everything. dit muziek waar je altijd vrolijk van natuurlijk. En dat kan je ook zeggen van de muziek van... Uh, even kijken hoe die ook alweer heet. Eh, even kijken waar ik hem neergezet heb. Oh ja, ik zie wel. Gordon Goodwin. Dat is natuurlijk ook een muziek waar je echt vrolijk van wordt. De big band. Uh, de, ja, Gordon Goodwin's Little Fat Band... van de cd An Exclusive Man, cd 2016, het nummertje Walking. Ja, dit is toch ook klas hoor. moeten toch even afbreken, want eh, hij gaat versnellen. Ik weet niet wat er aan de hand is. En eh, het is altijd een snelle vogel, die eh, Gordon Goodwin. Maar dit wordt wel erg snel. neem me niet kwalijk, we gaan gewoon, gewoon wat anders opstarten. De vraag is altijd, is er een thema? En dan zeg ik, ja, er is een thema. En het themaatje is deze keer Dream a Little Dream of Me. Mooi nummertje in verschillende uitvoeringen. Is even kijken wie de eerste... Dat is Claire Thiel, heb ik als eerste neergezet. Claire Thiel. Die gaan we proberen of dat beter klinkt dan uh, uh, Gordon. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. sycamore tree. Dream a little dream of me. Say night and night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream. is fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave a world. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. van eh, Claire Thiel dat is een, eh, het nummertje Dream, Little Dream of Me. En als je denkt, wie speelt dus een leuk piano? Dat is Grant Windsor. Volgens mij speelt hij piano producer, muzikant, arrangeur... en een groot liefhebber van koffie. Nou, dat komt goed uit natuurlijk. Op de zondagochtend ben ik zelf ook. aardig gaan weer de nodige bakjes door. En misschien doen jullie dat thuis ook wel. Een kopje koffie, krantje erbij, muziekje aan. Wat wil je nog meer? Maar we zijn bezig met een klein themaatje. En themaatje is Dream a Little Dream of Me.